Maar omdat er veel informatie rondgaat die niet klopt, reageert het OM nu toch. Wij merkten gisteren dat er door een advocaat werd aangegeven... dat de jongen in zijn rug was geschoten. En die berichten gingen ook op social media circuleren. En wij voelen ons dan genoodzaakt om die feiten feitelijke onjuistheid recht te zetten... en aan te geven dat de jongen niet in zijn rug is geschoten. De advocaat van de biologische moeder van de jongen zei gisteren op tv... dat haar zoon in zijn rug was geschoten. Het OM vraagt het onderzoek af te wachten. De Franse oud-president Sarkozy moet de gevangenis in. Dat moet hij voor deelname aan een criminele organisatie. Sarkozy was president van 2007 tot 2012... en zou in die tijd miljoenen aan steekpenningen van de Libische dictator Gaddafi hebben aangenomen. Sarkozy werd al eerder veroordeeld voor corruptie en kreeg toen een enkelband om zijn straf thuis uit te zitten. Maar zo makkelijk zal het dit keer niet gaan, zegt correspondent Frank Renaud. Nicolas Sarkozy heeft vijf jaar cel gekregen en moet de gevangenis in, zegt de rechter, zelfs als hij in beroep gaat. Er is dus geen schorsende werking door een eventuele beroepszaak. Binnen een maand zal Sarkozy te horen krijgen wanneer hij wordt opgesloten. Hij kreeg ook een boete opgelegd van 100.000 euro en mag vijf jaar geen openbare functie bekleden. En een partner die je amper het huis uitlaat of dreigt je iets aan te doen als je niet laat weten waar je bent. Honderdduizenden Nederlanders zijn het slachtoffer van dwingende controle. Vaak hebben vrienden en familie dat niet door. En daarom start de overheid vandaag een campagne. Lotte Kok weet alles over dwingende controle. Haar partner dreigde zichzelf van het leven te beroven als zij het uit zou maken. De eerste keer dat mijn partner echt heel eh, bedreigend was, was ik heel erg bang. Dus dat was een moment waarop ik ook gelijk eigenlijk hulp zocht. Maar als ik dan mijn moeder belde en zei ik ben heel erg bang... Dan zei ze, slaat hij je? En dan zei ik nee. En het moeilijke is, als het incident over is... is je partner weer helemaal normaal. En dan ben je gewoon super ontregeld. Maar juist op dat psychische eh, is tot nu toe heel weinig aandacht besteed in Nederland. Dus gelukkig nu wat meer door deze campagne. Maar dat was toen ik daar slachtoffer van werd, echt, ik had geen idee. Lotte zegt dat je kunt herkennen dat iemand in een dwingende relatie ziet... als je nauwelijks contact met diegene kan krijgen... en diegene hard achteruit ziet gaan. Heb ik nog het weer. In het zuiden wolken, 13 graden met hier en daar wat regen. In de rest van het land schijnt af en toe de zon en het is daar maximaal 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 100 kilometer file op de wegen in Noord-Holland. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam sta je bij Hilversum een kwartier in de file... want er ligt rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Apkoude en knooppunt Amstel. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je ook een kwartier oponthoud... tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Velzen. Verder is de A10 dicht bij Durgerdam, de ring van Amsterdam... door een autobrand. Er zijn ook werkzaamheden. De ring Oost is daardoor ook afgesloten. En op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn.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 In Indonesië hebben opnieuw veel kinderen voedselvergiftiging gekregen van schoolmaaltijden. De president van Indonesië heeft de gratis maaltijden ingevoerd om de armoede te bestrijden. In totaal zijn er nu al 5000 kinderen ziek van geworden. De brandweer waarschuwt voor brandgevaar bij elektrische vouwfietsen van het merk Windgo. De accu van die fiets kan in brand vliegen, bij het opladen, maar ook spontaan. Het weer. Vanavond in het zuidoosten wat regen. Vannacht droog. Morgen eerst wat zon. Later kans op een bui bij 16 graden. Dit is ZFM.